Levi van Eck met het NOS-journaal. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor het aanpakken van klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De zorgen over het klimaat leven het sterkst onder hoogopgeleide, vrouwen en ouderen. Jongeren blijken juist minder bezorgd over het klimaat. vertrouwen in het klimaatbeleid van het kabinet is volgens het SCP fors afgenomen. Nog maar 1 op de 10 mensen is tevreden over wat het kabinet bereikt. Zo'n 60% van de Nederlanders vindt dat het kabinet te weinig doet aan klimaatverandering. Door een grote stroomstoring in Puerto Rico zitten zo'n 1,4 miljoen mensen op het eiland zonder stroom. Ook hebben tienduizenden klanten van de energiemaatschappij geen kraanwater. De problemen kunnen mogelijk nog dagen duren. De storing ontstond door het plotseling stilvallen van elektriciteitscentrales. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak daarvan is. Puerto Rico kampt al jaren met een gebrekkige infrastructuur en grote stroomstoringen. Van het materiaal dat binnenkomt bij het meldpunt kinderporno... is een derde door kinderen zelf gemaakt. In driekwart van de gevallen zijn zij jonger dan 12. Het meldpunt en het Centrum Seksueel Geweld spreken van een zorgelijke ontwikkeling... die niet past bij de leeftijd. Wat de oorzaak is, weten de onderzoekers niet. In het zuiden van Zwitserland en het noorden van Italië geldt code rood vanwege extreem weer. In de Zwitserse Alpen kan in twee dagen tijd zo'n 200 mm neerslag vallen. Hoog in de bergen wordt meer dan 2 meter sneeuw verwacht. Over het noorden van Italië raast een storm. In het grensgebied met Frankrijk en Zwitserland wordt tot 350 mm neerslag verwacht. Vanwege overstromingen en aardverschuivingen zijn meerdere wegen afgesloten en rijden treinen niet. Het weer in het oosten valt nog regen, maar uiteindelijk wordt het vannacht bijna overal droog. Het koelt af naar een graad of 8. De komende dag is het bewolkt.